Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten worden online steeds vaker geïntimideerd. Het aantal agressieve of bedreigende berichten dat ze krijgen op Twitter, Facebook en WhatsApp... is in een jaar tijd zelfs verdubbeld. Vooral doxing gaat hard. Daarbij worden privégegevens, zoals adressen of telefoonnummers, online gedeeld. Daar maakt de politie zich veel zorgen over. Ze willen dat het strafbaar wordt. Ruim drie weken geleden konden we stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De meeste mensen kleurden op de dag zelf een bolletje rood op het stembiljet. Maar ouderen mochten vanwege de coronacrisis per brief stemmen. Dat ging lang niet altijd goed. Sommige 70-plussers zaten nogal te hannesen met de enveloppen en hun stempas. Nu blijkt zelfs dat ongeveer 65.000 briefstemmen niet zijn meegeteld. Nassuur zuur, vindt de Ouderenbond Ambal. We zijn heel blij dat deze mogelijkheid er was en we hopen ook dat die mogelijkheid er blijft. Maar het moet een veel simpelere procedure worden. Het aantal stemmen dat op deze manier niet is meegeteld zou goed zijn voor bijna één zetel in de Kamer. De overheid heeft vorig jaar bijna 18 miljard euro in bedrijven gepompt. Onderzoekers van het CBS hebben alles bij elkaar opgeteld. Ze zagen dat er vooral veel coronasteun naar groothandels, uitzendbureaus en de horeca ging. Die konden het geld goed gebruiken om hun personeel door te betalen... of om gas, water en lichtrekeningen af te tikken. Een zure avond voor Ajax in de kwartfinales van de Europa League. De club verloor de eerste wedstrijd thuis met 2-1 van AS Roma. Volgens trainer Ten Hag werden er te veel fouten gemaakt ik denk onnodige nederlaag. We hebben de goede wedstrijd gespeeld. Eh, ik denk dat we heel veel dingen goed hebben gedaan. En uiteindelijk alleen ja, het spel in de 16 meters. Dat hebben we eh, ja, niet top gedaan. Zo blunderde de keeper en werd er een penalty gemist. Volgende week is de return in Rome. Het weer in het noorden kan wat regen vallen. De rest van het land houdt het droog met soms wat zon. wordt 8 tot 13 graden. En morgen een natte dag. ZFM, verkeersupdate.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 We all know I should be said. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn 65.000 briefstemmen niet meegeteld... omdat ze fout zijn uitgebracht, blijkt uit onderzoek van de NOS... en de Open State Foundation. Meest gemaakte fout is dat de Stem Plus pas niet was meegestuurd. Het rekenonderwijs op basisscholen is niet goed genoeg op kinderen afgestemd, ziet de onderwijsinspectie. Tweederde van de leerlingen moet eindgroep 8 op een bepaald niveau zitten. In de praktijk had maar een derde dat. En agenten worden steeds vaker geïntimideerd op sociale media. Het aantal berichten van agressie of intimidatie is in een jaar tijd zelfs verdubbeld, zegt de politie op basis van eigen cijfers. Het weer bewolkt, in het noorden wat regen, elders droog en ook wat zon soms, bij 8 tot 13 graden.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 About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if your son was at home crying all alone on the bedroom floor? Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and so we're smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is rock all night. Girl, you ain't the only one with a baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye. I said, every day I wake up hoping to die. She said, nigga, I know about pain cause me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the son was at home? Crying on the bedroom floor. Cause he's hungry and the only way to feed him is to sleep with a man. Stop the record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know if my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if the sun at home? he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if your son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone. Somewhere smoking right now, in and out of lockdown.